Jon van Kam met het NOS Journaal. Het kabinet heeft besloten dat de Rijksoverheid geen gebruik meer maakt van antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky Lab. Het is een voorzorgsmaatregel die is genomen met het oog op de nationale veiligheid, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Bedrijven die te maken hebben met defensie wordt geadviseerd ook te stoppen met Kaspersky. Het bedrijf valt onder de Russische wetgeving die het bedrijf verplicht de Russische inlichtingendiensten te ondersteunen. Internationaal is met grote verontwaardiging gereageerd op het door Israël gebruikte geweld tegen Palestijnen in het grensgebied met de Gazastrook. Het dodental aan Palestijnse kant stond aan het begin van de avond op 52. Palestijns medisch personeel telde ruim 2200 gewonden, van wie er vele schotwonden hebben. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt het optreden van Israël een schending van de internationale afspraken. Volgens Amnesty doodt het Israëlische leger Palestijnse bedogers soms opzettelijk. In verband daarmee gebruikt de organisatie het woord oorlogsmisdaden. Salah Abdeslam gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf in België. Hij kreeg de straf voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Forst. Daarbij raakte in maart 2016 verschillende agenten gewond. Abdeslam is de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs in november 2015, waarbij 130 doden vielen. Na die aanslagen vluchtte hij naar Brussel, waar hij in maart 2016 werd gearresteerd. Voorafgaand aan die arrestatie vond de schietpartij plaats waarvoor hij vorige maand werd veroordeeld. Abdeslam zit nu gevangen in Frankrijk... in afwachting van het proces over de aanslagen in Parijs. Een 20-jarige verdachte van een dodelijke schietpartij in Blerik... kan waarschijnlijk pas over anderhalf jaar in Nederland worden uitgeleverd. Hij vluchtte na een schietpartij, november vorig jaar... waarbij een 22-jarige man omkwam. Hij werd opgepakt in Parijs, maar omdat hij drugs bij zich had... moet hij eerst in Frankrijk een straf uitzitten... voordat hij kan worden uitgeleverd. Het weer, vannacht is het helder, ook al kan hier en daar mist voorkomen.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 And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wild. the score moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager It's enough to make kings and vagabonds believe.